Volgens Bijleveld zal de bevolking de komende tientallen jaren krimpen... en ontstaat er delen van het land een overschot aan woningen. De bewoningen in de grootste krimregio's zijn over 30 jaar onverkoopbaar, zegt Beideveld. De staatssecretaris roept ook de gemeente op om niet te veel bij te bouwen. Ze vinden dat de gemeente zich meer moet richten op kwaliteit dan op kwantiteit. In Groot-Brittannië is vorig jaar een record aantal antisemitische incidenten geregistreerd. Het waren er in totaal 924. Het oude record stond op 598 meldingen in 2006. Dat staat in een rapport van een adviesraad voor de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië. Volgens de Raad heeft de stijging vooral te maken met de oorlog die Israël vorig jaar uitvocht met de Hamas-beweging in de Gazastrook. Tijdens en kort na die oorlog kwamen de meeste meldingen binnen. Voetbalclub AZ heeft een nieuwe hoofdsponsor. De naam wordt officieel pas vanmiddag bekendgemaakt... maar het is zo goed als zeker het bedrijf Buco uit Beverwijk. Na het faillissement van de DSB-bank zat de club zonder hoofdsponsor. De naam Buco blijft in elk geval tot het einde van het seizoen... op het shirt van de Alkmaarder staan. De verdere toekomst van AZ is nog altijd onzeker. Het aandelenpakket van de Scheringa ligt bij de curatoren... en voor zover bekend is er nog geen koper. Jan Eversen is tot het einde van het seizoen trainer van Heerenveen. Hij volgt Jan de Jonge op, die woensdag opstapte vanwege de teleurstellende resultaten. Heerenveen draait normaal gesproken mee in de subtop, maar staat nu dertiende in de eredivisie. Eversen is bij Heerenveen al de derde trainer van dit seizoen. Eind augustus vertrok de Noord Tron Solid. Eversen werkte eerder als trainer bij onder meer Sparta. Bij zijn laatste club in het betaald voetbal FC Zwolle werd hij in oktober ontslagen. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Temperatuur van 4 tot 7 graden. In het weekend blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt af en toe de zon.